Maar de bestuurder reed hard weg. Daarna was er een achtervolging met meerdere politieauto's en motoren... tot aan de A12 bij de afslag Driebergen. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag... het veroorzaken van gevaar op de weg en rijden onder invloed. Zijn identiteit is onbekend. De bijrijder is een vrouw van 19 uit België. Amerikaanse wetenschappers melden een doorbraak in het onderzoek naar het Zika-virus. Ze schrijven dat ze tijdens proeven op muizen antilichamen hebben gevonden die het virus uitschakelen. Dat betekent dat er een vaccin gemaakt zou kunnen worden, maar daar is wel meer onderzoek voor nodig, zeggen ze. Rebellen in Syrië die de komende drie maanden hun wapens neerleggen en zich overgeven krijgen amnestie. In een decreet van president Assad worden strijders ook opgeroepen hun gevangenen vrij te laten. Het aanbod komt op het moment dat regeringstroepen wijken in de stad Aleppo hebben omsingeld die nog in handen zijn van rebellen. Indonesië gaat door met de executie van 14 ter dood veroordeelde gevangenen. Het land legt internationale oproepen om de executie op te schorten naar zich neer. De 14 gevangenen zijn veroordeeld wegens drugsdelicten. Volgens een advocaat zullen de executies vandaag nog plaatsvinden. De komende weken gaan zo'n 15 noodopvanglocaties voor asielzoekers dicht omdat er minder vluchtelingen komen. Door de sluitingen is er ook minder tijdelijk personeel nodig bij opvangorganisatie COA. De overheid wilde een paar maanden geleden nog extra opvangplekken. Ikea roept opnieuw chocoladerepen terug. In zes soorten kunnen sporen van melk, hazelnoten en amandel zitten. Dat staat niet duidelijk op de verpakking. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor mensen die een allergie hebben. Het weer, soms breekt de zon even door en valt er een bui.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 But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future. But then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree. No, no, no. Until I took a trip to the other side of town.